Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In het Zuidoosten zijn de lichamen van zeker 14 vermiste mijnwerkers gevonden. Die horen waarschijnlijk bij een groep van meer dan 20 mensen... die een week geleden niet terugkeerden van hun werk... in de buurt van de stad Tumeremo. Het gebied bij de grens met Guyana en Brazilië... staat bekend als zeer gewelddadig. Overal in de wildernis zijn er illegale mijnen en zijn er bendes actief. De lichamen lagen in een graf van 5 meter diep. Getuigen zeggen dat enkele lijken met een kettingzaag in stukken zijn gehakt. Volgens de autoriteiten zijn 21 mijnwerkers door een bende ontvoerd en afgeslacht. Omar al-Shishani, de militair commandant van IS, is dood. Het Pentagon bevestigt zijn overlijden, maar wil niet prijsgeven hoe die kennis is verkregen. Hij raakte tien dagen geleden gewond bij een Amerikaanse luchtaanval. Gisteren meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dat Shishani klinisch dood was en in een ziekenhuis in Raqqa lag. De VS verklaarde eerder al dat de commandant waarschijnlijk was omgekomen, maar moest daar later weer van terugkomen. De VS beschouwde hem als een van de kopstukken van IS en had een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Vorig jaar zijn 242 APK-keurmeesters op non-actief gezet. Dat is een stijging van ruim 20% in een jaar tijd, schrijft het AD. Honderden garages raakten tijdelijk hun APK-vergunning kwijt... wegens missers bij het keuren. De stijging van het aantal keurmeesters dat tijdelijk geen APK mocht uitvoeren... komt volgens de RDW door strengere controles. Wie bij steekproeven vaker op fouten wordt betrapt... kan rekenen op meer controles. Macedonië brengt de eh, honderden vluchtelingen die via een rivier op Macedonisch grondgebied wisten te komen meteen weer terug naar Griekenland. De ongeveer 800 mensen zaten in een Grieks kamp en besloten de oversteek te wagen omdat de omstandigheden in het kamp slecht zijn. Ze wisten de gesloten grens via een rivier te omzeilen. Het weer, lokaal kan mist ontstaan vannacht.